uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat agenten gisteren een zwarte man doodschoten. De 27-jarige Richard Brooks zou in slaap zijn gevallen in zijn auto... bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Agenten zouden hebben willen controleren of hij onder invloed was. Volgens de politie ontstond daarbij een worsteling... en pakte Brooks een stroomstootwapen van een agent af... en richtte die op de agenten, waarna de agenten hem doodschoten. Op sociale media circuleren video's van zijn dood. Bij het restaurant waar het gebeurde is door tientallen mensen geprotesteerd. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Pieter van Os... voor zijn boek Liever dier dan mens. Dat maakte de jury gisteravond bekend in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Mala Rivka Kizel uit Polen. Ze verloor in de Tweede Wereldoorlog haar familie... maar wist zelf te ontkomen aan de Duitsers. Aan de hand van haar verhaal vertelt Van Os een geschiedenis van vervolging en oorlog in Europa in de 20e eeuw. In Londen zijn demonstraties tegen racisme gisteren uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook bij een grote antiracisme demonstratie in Parijs trad de politie op tegen rechts, rechtsextremisten op demonstraties tegen racisme in Breda, Den Bosch en Leeuwarden... zijn afgelopen dag duizenden mensen afgekomen. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerspark te komen... omdat het park met 2500 mensen vol was. Ook in Den Bosch en Breda waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam.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 Uh-huh. Just give me the ass, uh-huh. leave me alone. Uh-huh. Just do what I ask, or you could go home. Shorty getting fast with me, acting nasty and grown. She with everything she love, how I keep it gutter, licking the Mac lip gloss, smelling like cocoa butter. We in the corner where it's dark, like we close the shutter. Mommy thirsty and she want me to put it on her. And shorty started to moan. She acting like I'm moving, like she taking me home. Baby get horny only when she smell my cologne. Now she wildin' and she trying to sip up on my Patron. And sip on my Ciroc while I'm all in the zone. Shorty banging, looking like a young Nina Simone. I check it. See, ma, I already know how to act. Go ahead, open it up for me. Let me blow out your back, nigga. Tap six, tap six, tap six, tap six. Thank you. Thank you. your code? Would you let me read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did and all the things that we've been through have pulled you closer. Cause all our future visions pulled us from the ground. Feels like a roller coaster.